Zes uur. Wouter Walgemoet met het NWS Journaal. De Russische president Poetin is aangekomen in Vladivostok... voor een top met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un vandaag. Kim kwam gisteren al aan in de stad in het uiterste oosten van Rusland. Volgens diplomaten is het hem vooral te doen om economische hulp van de Russen... na de mislukte top met de Amerikaanse president Trump eind februari. Poetin houdt zich waarschijnlijk aan de internationale sancties tegen Noord-Korea en wil het vermoedelijk vooral hebben over het Koreaanse kernwapenprogramma. De Belgische politie onderzoekt de verdachte dood van een asielzoeker van 9 in een opvangcentrum in Broegem bij Antwerpen. Hij werd twee dagen na zijn vermissing dood teruggevonden in een sloot. Er zijn vijf verdachten opgepakt, maar het OM in België wil niet zeggen wie het zijn of wat hun betrokkenheid bij het incident is. Zo'n 70 mensen zijn gisteravond uit hun trein bij Ommen gehaald... nadat de trein op een boom was gebotst. Die was door de harde wind op het spoor terechtgekomen. Passagiers zijn met een bus weggebracht. Treinverkeer tussen Ommen en Marienberg lag de rest van de avond stil. Facebook moet mogelijk een boete van 3 tot 5 miljard dollar betalen aan de Amerikaanse toezichthouder, maakte het bedrijf bekend bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Waarschijnlijk heeft de boete voor privacy-schendingen te maken met Cambridge Analytica, dat de gegevens van 87 miljoen Facebook-gebruikers onderschepte. Facebook onderhandelt nog wel over de hoogte van de boete. In Brazilië is een papegaai in beslag genomen die op de uitkijk stond voor drugsdealers. Hij was getraind om mama de politie te roepen als hij agenten zag aankomen. De politie vond de vogel bij een inval in een drugspand. Beest heeft sinds hij is meegenomen geen woord meer gezegd. Hij wordt opgevangen in een Braziliaanse dierentuin. Het weer, het is vannacht flink opgeklaard. Het is een graad of 10. Vannacht, vanochtend af en toe zon, maar vanaf de middag trekken er opnieuw buien over.